Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Drie politici hebben zich kandidaat gesteld voor het Kamervoorzitterschap. Naast de huidige voorzitter PVV en Martin Bosma... hebben ook GroenLinks-PVDA-Kamerlid Tom van der Lee... en Tom van Kampen van de VVD gesolliciteerd. Van der Lee was twee jaar geleden ook al kandidaat... maar toen werd Bosma verkozen. Tot morgenmiddag kunnen zich nog nieuwe kandidaten melden. Dinsdag wordt dan de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer gekozen. Na twee dagen hebben actievoerders langs de A2 hun protest beëindigd. Ze zaten sinds vrijdag in bomen omdat ze het niet eens zijn met de verbreding van de snelweg. Daarvoor moesten dit weekend onder meer bomen worden gekapt en dat ging nu niet door. Rijkswaterstaat gaat de bomen voorlopig niet kappen, maar dat gaat uiteindelijk wel gebeuren. De A2 in Limburg was het hele weekend dicht en gaat morgen vroeg weer open. De politie heeft in India een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dodelijke explosie in New Delhi. Maandag blies vermoedelijk een zelfmoordterrorist zichzelf op in een auto in het centrum van de stad. Acht mensen kwamen daarbij om het leven. De auto die bij de explosie werd gebruikt stond volgens de Indiase politie op naam van de man die nu is opgepakt. Na de brand in een woonzorgcentrum in Tilburg gisteren zijn 16 appartementen nog onbewoonbaar. De schade is te groot en er is geen elektriciteit in de woningen. De bewoners krijgen mogelijk een tijdelijk verblijf in een ander gedeelte van het complex. De bewoners van de andere geëvacueerde appartementen kunnen vanavond terug naar huis. In totaal moesten zo'n 200 bewoners hun huis uit. De brand begon gistermiddag vermoedelijk in een meterkast. Twee mensen raakten zwaar gewond. Het weer, het koelt snel af. In het oosten is het al rond het vriespunt. Maar vanavond neemt de bewolking toe en dan lopen ook de temperaturen weer op. Morgen buien, wolken en zon. Het wordt dan 8 tot 10 graden.